met het NOS Journaal. Staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs heeft de accreditatie van vier opleidingen van de hogeschool in Holland ingetrokken. Uit een rapport van de onderwijsinspectie blijkt dat het niveau daar onder de maat is. De opleidingen worden daarom onder curatele gesteld. Uit het rapport blijkt verder dat er nog elf opleidingen aan andere hogescholen zijn die zeer zwak presteren of voor verbetering vatbaar zijn. Het gaat onder meer om de opleiding journalistiek in Zwolle, werktuigbouw in Arnhem, communicatie en media in Groningen en communicatie in Leiden. Bij een ontploffing in een café in het centrum van de Marokkaanse stad Marrakesh zijn zeker 14 mensen gedood. Tientallen cafébezoekers raakten gewond. Volgens de eerste officiële berichten gaat het vrijwel zeker om een aanslag. Het café ligt aan het bekendste plein van Marrakesh waar veel toeristen komen. Minister Kamp gelooft niet dat aardbeienkwekers per se Bulgaren of Roemenen nodig hebben om het fruit te plukken. Hij weigert daarom de strengere regels voor werkvergunningen terug te draaien. Kamp zei in de Tweede Kamer dat er uitzendbureaus zijn die binnen een week duizend mensen uit Polen kunnen leveren. Pas als ook dat niet lukt kunnen de tuinders een vergunning krijgen voor Roemenen of Bulgaren. De Fransman die wordt verdacht van de moord op zijn vrouw en vier kinderen is nog altijd spoorloos. Plaatselijke kranten melden dat de man de moorden niet allemaal tegelijk heeft gepleegd. De vrouw en drie kinderen zijn omgebracht in de nacht van 3 op 4 april of van 4 op 5 april. En op de avond van 5 april heeft de vader nog met een zoon gegeten in een restaurant in Angers. Aangenomen wordt dat hij zijn zoon daarna meenam naar zijn huis in Nantes en hem daar vermoordde. Vanavond is er een herdenkingsdienst in de kerk in Nantes waar de moeder met haar kinderen altijd naar de mis ging. Het weer, vanavond nog enkele buien. Morgen vooral in het noorden zon. In het zuiden smiddags weer enkele buien. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A4 naar Amsterdam voor het knooppunt Nieuwe Meer 4 en de andere kant op. Bij Zoeterwoude Rijndijk ook 4 kilometer. Aan de zuidkant van Amsterdam op de Ringweg. En eh, daar staat tussen Diemen en het knooppunt Nieuwe Meer 8 kilometer richting Den Haag.